Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij de teleurgestelde reacties op de aangekondigde verlenging van de lockdown... vallen woorden als troosteloos, Koninklijke Horeca Nederland en zuur winkelbranchevereniging in retail. Beide brancheverenigingen benadrukken dat extra steunpakketten absoluut noodzakelijk zijn. Haagse bronnen melden dat de uitkomst van het beraad vanmiddag op het Katshuis is... dat de lockdown in Nederland na 19 januari wordt verlengd met drie weken. Er komen waarschijnlijk dus geen versoepelingen van de coronamaatregelen... maar ook geen verzwaringen. In het overleg zou ook zijn besloten dat het financiële steunpakket wordt uitgebreid voor bepaalde sectoren. Dinsdagavond is er weer een persconferentie van het kabinet. Bij een Poolse supermarkt in Aalsmeer is vanmiddag alarm geslagen vanwege een verdacht pakket. De omgeving werd afgezet en een aantal buren werd geëvacueerd. De EOD constateerde vervolgens dat het verdachte pakket dozen brood bleken te zijn. Die had een leverancier neergezet. De commotie ontstond doordat de afgelopen tijd zeker vijf keer explosies zijn geweest bij Poolse supermarkten in het hele land. De coronatests die vanmiddag in Mijns-Herenland waren gepland bij de GGD-teststraat zijn verplaatst. Een auto die door gladheid van de weg was geraakt was daardoor een hek gereden. Er was alleen materiële schade. De 20 tests die toen nog stonden gepland waren, zijn verplaatst vanmiddag naar de teststraat in Dordrecht. En morgen is de locatie in Mijns-Herenland weer open. En een Dakar-legende is overleden. Hubert Oriol was de eerste coureur die de Dakar-rally zowel op de motor als in een auto wist te winnen. Van 1995 tot 2004 was hij ook wedstrijddirecteur van de rally. En verder was hij televisiepresentator in Frankrijk. Oriol werd 68 jaar. Het weer, vannacht meest droog. In het oosten even kans op lichte vorst en gladheid. Morgen bewolkt, maar droog. In de avond weer regen en maximaal 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het hele land komt gladheid voor door bevriezing van natte weggedeelten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Jennifer Allison, Deborah Song for you. Jennifer Allison, Philippa Sue, Deborah Annabelle For you, for you, I wrote this song for you. I wrote this song for you. Zandvoort, op 106.9 CFFM If I tell you that I love you Forever you'll be mine A love that's filled with understanding goes tender just of time. If I tell you that I love you, forever to be true, we'll always be together. This I promise you. No matter what, no matter when, no matter why, what I feel it's true. night. All the time I can deny it, I'm thinking of you. promise you tell you that I love you Forever you'll be mine A love that's filled with understanding It will stand the test of time If I tell you that I love you Forever to be This I promise you.